Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over het extreemrechtse geweld van afgelopen zaterdag in Den Haag. Een anti-asieldemonstratie liep toen compleet uit de hand. Politiewagens werden in de fik gestoken en het partijkantoor van D66 werd aangevallen. De Tweede Kamer zou vandaag met een statement komen om samen de rellen af te keuren. Maar de linkse partijen deden uiteindelijk toch niet mee, vertelt mijn collega Wilco. Het is in elk geval geen, geen statement geworden van de hele politiek tegen het extreemrechtse geweld van zaterdag. Want ja, daar kun je niet van spreken als bijna een derde van de Kamer er niet aan meedoet. Eh, het is daardoor wel iets anders geworden, namelijk een symbool van de verdeeldheid die er is in de politiek. Onder andere D66 en GroenLinks-PVDA staan niet achter het statement... omdat het ook is ondertekend door de PVV en Forum. Zij zeggen dat die partijen juist deels verantwoordelijk zijn voor de rellen. De moeder van de jongen van 15 die door de politie werd doodgeschoten in Capelle aan de IJssel gaat aangifte doen. Haar zoon werd zondag doodgeschoten door agenten nadat hij met een vuurwapen had gedreigd om een fatbike te kunnen stelen. Er wordt niet genoeg gedaan om kinderen en jongeren in pleeggezinnen te beschermen en begeleiden. Dat zegt de inspectie. Ze zien dat de werkdruk voor hulpverleners zo hoog is dat controles en één-op-één gesprekken worden overgeslagen. Medewerkers zijn soms verantwoordelijk voor meer dan 30 kinderen. En al een jaar is straatintimidatie strafbaar, maar het gebeurt nog steeds. Er wordt gesist of vrouwen worden nagefloten of nageroepen. En om daar opnieuw de aandacht op te vestigen... komt Zaanstad met een VR-bril. Zodat iedereen kan ervaren hoe onveilig het voelt. Nou ja, je loopt langs en er staat altijd wel daarachter een groep mannen. En dan word je wel nageroepen, ja. Dat is ook daar verderop als ik daar dan langs fiets, dan uh, word ik wel eens uh, nagefloten of geroepen. Ik negeer dat ik negeer het. Ja. Dat lijkt me voor mij denk ik het beste is. Als jij gaat fluiten ehm, of eh, een andere seksueel getinte opmerking gaat maken... dan ja, dat toont dat niet echt van respect. Alle vrouwen die de verslaggever van NH Nieuws op straat hierover aansprak... zeggen dat ze er nog altijd mee te maken hebben. En het weer. In het zuiden veel grijs en soms een beetje regen bij max 12 graden. In het noorden en midden van het land juist prima herfstweer met veel zon.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 If it's a car you lack, I'd surely buy you a Cadillac. Thank you for being a say no, but turn right around and ask me for some ass. Oh, whoa, whoa, hold up, listen, partner, I ain't no cheap thrill.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 pas mis le nez dehors et pas lavé. Ah ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Ah. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. que ce fut bref.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 Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And I feel your broken heart. Yeah, yeah, yeah, yeah. I can feel your hurting. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. Still, you choose to play the part. can have the best of life. With all this I'll give you.